Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. De top van vrij, dat heeft de rechtercommissaris in Breda bekendgemaakt. Volgens hem is er onvoldoende bewijs om de drie vast te houden voor opzettelijke brandstichting. Justitie verdenkt hen ervan dat ze zo roekeloos met de opslag van chemicaliën omgingen... dat er begin januari brand bij chemiepak in Moerdijk kon uitbreken. De drie werden dinsdag aangehouden op verdenking van illegale opslag en bewerking van gevaarlijke stoffen. Ze zouden dit weekend vrijkomen maar kort voor hun vrijlating kwam justitie met een nieuwe verdenking en werden ze opnieuw aangehouden. Er komt geen FNV-breed referendum over het pensioenakkoord. Alle 19 aangesloten FNV-bonden gaan afzonderlijk hun leden raadplegen. Dat is besloten tijdens de FNV-federatieraad. De aangesloten bonden konden het niet eens worden wanneer een gezamenlijk referendum zou moeten worden gehouden en welke vragen daarin gesteld zouden moeten worden. De Belgische formateur Di Rupo heeft voorstellen gedaan voor de vorming van een nieuw kabinet. Negen partijen moeten beslissen of ze weer willen gaan praten. Di Rupo doet onder meer voorstellen voor ingrijpende bezuinigingen... en voor hervorming van het tweetalige kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde. Kabinetsformatie in België duurt al ruim een jaar. De derde etappe van de Tour de France is gewonnen door de Amerikaan Tyler Farrar. Op onafhankelijkheidsdag won hij de massasprint. De etappe ging over 198 kilometer van Olon-sur-Mer naar Redon in Bretagne. De Noord Thor Hushoft houdt de gele trui. Ajax heeft de IJslandse spits Kolben Stikdorsson van AZ overgenomen. Hij tekent in Amsterdam een contract voor vier jaar. Landskampioen betaalt 4 miljoen euro voor Siktorsson. De 21-jarige aanvaller debuteerde vorig seizoen in het eerste elftal van AZ, maakte 15 doelpunten. Dan het weer. Vanavond klaart het verder op. Wordt het ook in het noordoosten helder. Morgen zonnig met maxima in het binnenland rond 25 graden. Dit was het NOS. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad viel op de A1 Amsterdam Amersfoort bij Hoevelaken 4 en op de A4 Amsterdam Den Haag bij Zoeterwoude 5 kilometer. A10 West naar Zaanstad 5 kilometer voor de Koentunnel en aan de zuidkant van de stad richting de A10 Noord staat tussen Oud-Zuid en het knooppunt Watergaasmeer ook 5 kilometer. komt er een ongeluk. Tussen Diemen en Watergaasmeer zijn de twee rijstroken dicht. A12 Den Haag Arnhem tussen knooppunt Lunette en Driebergen 4 en de A15 vanuit Europoort tussen de knooppunten Benelux en Vaanplein ook weer 4 kilometer. A16 richting Breda 5 kilometer bij Dordrecht. En de A27 Gorkum Almere bij Beeldhoven 5. A28 Utrecht Amersfoort tussen de Uithof en Soesterberg 8. Dat laatste komt door een ongeluk. De weg is weer vrij. En de N15 vanuit Europoort naar Rotterdam is de weg nog steeds dicht tussen Brielen en Rozenburg. Dat komt er een ongeluk met een tweetal vrachtwagens.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 En dan noem ik eh, Joey Tempest, The Place to Call Home. Zo heet de eh, cd die hij toen heeft opgenomen hier in Nederland. En We Come Alive is een van de nummers eh, die daarop staat door hem zelf geschreven. En dit is ook zo'n prachtig nummer van diezelfde cd. Under the Influence. Maybe you've taken on a different name. Tired of playing everybody else's game Maybe you're living in a jealous town Oh, so tired of rumors going round What we do under the influence of love Maybe you'll try out a new set of clothes Begin to like the things that you hated the most There ain't no rule, there ain't no circumstance save you, baby, now When you're in a trance, what we do Under the influence of love Yeah Hush now, baby, don't cry En ook dit nummer is door hem zelf eh, geschreven. En Tessa Niles, Katie Kisson, hey, die kennen we nog hè. En Carol Kenyon, zij hadden de backing vocals in Under the Influence of Love. Had ik al gezegd, welkom bij deze uitzending van Muziek hier. Weer één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Ik dacht het niet hè. Nou, bij deze dan. Brian Adams, Tonight We Have. We'll save ourselves a bottle drinking on a Tuesday. Let it go straight to our heads. And we'll eat from good china. prachtig nummer van Brian Adams. Tonight we have the stars. Dat was uh, eh, redelijk nieuw. she's carrying kan me niet ontgaan dat eh, het hoesje een beetje een eh, aanklacht is. Pele, zo heet deze formatie, en The Sports of Kings, zo heet de cd. En op die eh, cd, op het hoesje, daar staat een foto van een afgeschoten hert. En een gans met een geweer erbij, een jachthoorn erbij, eh, een groot eh, mes erbij. Echt zo'n beetje zo van, ja, dat is nou de sport van de koningen. Beesten afschieten, maar dat kunnen wij dus ook. Dat is een beetje wat eh, Pele wil zeggen met deze cd. Althans, met de foto op die cd. De formatie Clouseau. En zij hebben heimwee. <laughs> Misschien wel naar Nederland. Op mijn rug in het zand lig ik uren te staren naar een ster in de nacht in de koude woestijn Dit heb ik hier nog nooit ervaren Maar ik voel zo'n drang om bij je te zijn Dat opgaan in het avontuur Die stalen kist die ik bestuur Het is overweldigend en stoer maar opeens ligt er heimwee op de loer is geïmproviseerd Ik heb naar niemand ooit geluisterd En ben altijd wel ergens een zwerver geweest Het zit nog steeds in mij, voor altijd. Maar ik zou liever bij je zijn, veel liever bij je zijn. Vroeger zat ik anders in elkaar. Ik zou liever bij je zijn, veel liever. Vijf dames die luisteren naar de naam The Sisters of Glory. Thelma Houston, Cece Peniston, Phoebe Snow, Lewis Walden en Albertina Walker. Good News in Hard Times, zo heet deze cd. En het klinkt allemaal een beetje gospelachtig. Rough Side of the Mountain. Oh Lord, I'm striving through this barren land. But as I go from day to day, I can hear my Savior say, Trust me, child, I'll hold your hand. I'm coming up. Yes, I am. On the rough side. On the rough side. Of the mountain. Of the mountain. de Sisters of Glory. Die bewijzen wel dat uh, ja, gospel music niet echt altijd heel erg flauw hoeft te zijn. Hè? I'm coming up, the Sisters of Glory. Good news in hard times. Moet u zich je voorstellen, u staat in een hele grote zaal. Laten we zeggen, ahoy stikdonker. Er komt een band op het podium en die begint op deze manier. dan weet ik zeker dat hij gewoon kippenvel krijgt. zeker als je dan een eh, fan bent van de formatie Fragment, The Dream of Orchid. Zo heet deze cd. Het eerste nummer van die cd is Back to Basic. einde is een beetje minder, eh, minder spectaculair als het begin van Back to Basic. En dit zijn, noem het maar een beetje, Keltische klanken. The Gift of Love van Cecil. Plenty, The Redemption Center, de Big, uh, nee, de Boy Who Spent His Skin. Een heel vreemd pietje eigenlijk, hè? En dit, dit is Sandra. U heeft het misschien al in vele uitvoeringen gehoord, maar dit is toch wel de meest leuke, althans naar mijn mening. Misschien herkent u het al een beetje hoor. Nights in White Satin. Nights in White Zijn vlieger was een mand, alleen wist ik niet waarom. En toen de andere morgen, zei vader ga je mee. De wind die is nu gunstig, dus ik neem een vlieger mee. In zijn ene hand de vlieger, in de andere een brief. Ik kon hem niet begrijpen maakt een spraak, mijn zoontje lief. Van mijn moeder, die al in Nederland is. Deze brief vind ik vast aan mijn vliegen tot zij. Een brief voor mijn moeder, wel. Die hoog, die hoog in de hemel is. En deze brief, die bind ik vast aan mijn vlieg. Tot zij hem ontvangt, ja zij, zij die ik is. samen met uh, eh, Towers? Of eh, is het nou net andersom? Is het uh, eh, Towers samen met André Hazes? Nou, hij had er nogal in wat betreft het stoppen. De Vlieger, een van de bekendste nummers denk ik wel van die uh, André Hazes. Fel Shazar. Falling is a form of flying. How can you just close your eyes in the face of adversity? How can you go on telling yourself lies? It's such perversity. I was hoping we'd all reach the stage where suddenly not anything goes. Not so much a point of age, but just having some sense, I suppose. How come you look so good? You only know half of what you should. If I were you, I would consider crying does he stand you up on your head and tell you falling is just a form? Yeah, falling is just a form of flying. Oh, wow. Does the picture seem more complete when you leave out the shocking bits? Does the paint end up in the back? with all the rest of what never fits. I'm just wondering how wonders decide. Proper time to leave these things to fate. Is the power with you or your God? Does he locate the pain or just alleviate? How come you look so good? You only know half of what you should. If I were you, I would consider crying. Does your guru take you to up on your head and tell you falling is just a form. Yeah, falling is just a form of flying. Oh, wow. Hang on a second, don't go away. I think here he comes now. That's him. With a purple hat with the stars on it. He's licking his lips conversation on the stairs It doesn't matter what language they speak What they say hurts and nobody cares This kind of thing happens about twice a week Just when the seams are evenly placed Whispers come down like beads of doubt Your friend with the answers, he's totally spaced This must be what your ex was talking about How come you look so good? You only know half of what you should I know he says it's all a state of mind, right? Eh, vallen is eh, zelfs een eh, vorm van vliegen, maar ik vind het neerkomen altijd zo vervelend. Hè? Nederlandse formatie, Nick en Simon. Het leven van een ander. Ze weet niet wat te doen, alles wat ze wil estrelas. melody Higgins, iemand een formatie die eh, nogal eh, succesvol is eh, de laatste jaren hier in Nederland. Hè? Blackwater Blues, B.B. King. It rained five days The skies turned black as night the skies turn black as night.